Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Russische president Poetin verwelkomt het eenzijdige bestand dat de Oekraïense president Poroshenko heeft afgekondigd. Maar hij zegt dat het plan pas realistisch wordt als beide kanten in het Oekraïense conflict ophouden met vechten en met elkaar gaan praten. In een verklaring roept Poetin zowel Kiev als de anti-regeringstroepen op de strijd te staken en aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. De overheid heeft de motorclubs niet onder controle, zegt de Maastrichtse burgemeester Hoes. Hij coördineert de aanpak in Limburg. Bij de regionale omroep L1 zegt Hoes dat er te weinig juridische middelen zijn om echt door te pakken. Hij gaat daarmee in tegen minister Opstelten, die een partijgenoot is. Opstelten meent op basis van een recent rapport van politie, justitie en inlichtingendiensten... dat de aanpak van motorclubs goed verloopt. Volgens de Maastrichtse burgemeester zijn de motorclubs de overheid steeds een stap voor. Het aantal afdelingen in Limburg is in ruim twee jaar tijd gegroeid van drie naar tien chapters. Zeker 500 medewerkers in de ouderenzorg hebben in Utrecht gedemonstreerd voor een betere CAO. Er was een bijeenkomst in de jaarbeurs en een mars door de stad. Volgens vakbond Abfacabo hebben de zorgmedewerkers hiermee symbolisch de hand uitgestoken naar de werkgevers om snel tot een goede CAO te komen. Komende week zijn er weer onderhandelingen. Het Syrische leger heeft een plaats gebombardeerd in het oosten van het land... die gisteren was ingenomen door militanten van ISIS... zeggen Syrische mensenrechtenactivisten in Londen. Bij, bij het bombardement, niet ver van de Iraakse grens... zouden 16 mensen om het leven zijn gekomen. De ISIS-strijders namen vanochtend een grenspost in... aan de Iraak-Syrische grens. Daarbij vielen zeker 30 doden aan de Iraakse kant. Eenheden van ISIS zijn bezig met een snelle opmars in Irak. Het weer, het koelt af tot een graad of 9 en er is kans op een mistbank.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 Come on in everybody. That's right. You're right on time. Go get yourself a drink, then make your way over to the dance floor because we've got something good for you tonight. So you deserve this treat. You deserve this beat. This is your party. Come on. stay right where you are. Yeah. Just like that. And don't worry about what happened earlier today. Don't worry about what's going to happen tomorrow. Because right here, right now, this is a party. This is your party. come. <laughs> Stay right where you are. Uh, yeah. Stay right where you are. Uh, yeah. Like that. Stay right where you are. Uh, come on, come on. To let go of all your worries and all your despair. Like that girl over there with the flower in her hair. I see you. Tonight's your night to celebrate. Come on. Fellas, get your game up. Ladies, give that name up. And everybody, put your drinks up. And let's have a real good time up in here. Uh, come on. Everybody dance now. Everybody. Just like that. Just like that. That's what I'm talking about. That's the way I like to see you move. Yeah. Just like that. Just like that. Yeah. Come on. Uh. uh. Come on, just like that. Yeah. One, two, one, two, three, go. I see you over there, Mr. iPhone 5. Come on, man. You can check your Facebook later. Right now, there's a party going on. Right now there's a party going on. Stay right where you are. Uh, yeah. Tonight's your night to celebrate. Come on, come on. Hey you, standing over there by that beautiful, sexy woman. Yeah you, she needs a drink in her hand. Come on man, come on man. oh I think I see somebody coming out their shoes. We know what you're about to do. <laughs> and if I hadn't told you before, you are all beautiful people. Zaterdagavond een bijzonder goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Op deze zaterdag 21 juni 2014. Mijn naam is Mario Zandvoort.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 De plaat die zeker vandaag in de clubs gaat horen. En natuurlijk straks in het tweede uurtje de Global Housewives met DJ Mauzo. En in het derde uurtje DJ Charles met zijn eh, weekend mix. Als opening horen we muziek van Bob Sinclair. Dan zijn we DJ Roland Clark. Nieuwe muziek van Bob Sinclair. Hij is weer helemaal terug van weg geweest met de muziek waar we van gewend zijn dat het lekker is. Is David Quetta een beetje aan de macht staat... hoor je bijna niks meer van Bob Sinclair. En wat hij uitbrengt is niet echt fantastisch. Maar hij heeft er weer eentje. Everybody hoorde je zojuist. Onderweg zometeen nieuwe muziek van Chris Kaap. Met Lance Me Not. Maar is die Benny Benassi. Samen met Gary Go. Het Let This Last Forever. The on air dance show. Dance Fort FM. She walked into the frame, she moved like water. Before I knew her name, I knew I wanted her there. Now every other night we spend together. And all I wanna do is give her pleasure, yeah. CFM Zandvoort, dat was muziek van Chris Kaap. Zijn laatste verscheen hit Last Me Nuts. En daarvoor hoorde je Benny Benassi. Lady Gaga, die heeft er weer een plakplaatje bij. De zangeres heeft de trompet op haar bovenarm laten zetten... tijdens een avondje stappen in New York. En via Instagram liet ze de wereld haar nieuwe tattoo zien. Let's go, it's jazz time world, schreef Gaga bij de wereld. Bij de foto moet ik zeggen, niet bij de wereld, maar bij de foto op Instagram. Een, eh, een trompet dus op de eh, bovenarm En eh, Rihanna, die is fan van Oranje. Rihanna blijkt een echte voetbalfan te zijn. De zangeres twitterde erop de los tijdens de WK-wedstrijden. Zo ook tijdens de wedstrijd Australië-Nederland. En gelukkig is Riri groot fan van Oranje. Bij de eerste goal van Arjan Robben ging ze helemaal uit het dak op, op Twitter. De twitterde Gaard goal! En dat was geweldig. Verdorie, ook vond ze dat Nederland goed bezig was. Dus dat is toch weer leuk, hè? Toch weer positief. CFM Zandvoort, door met muziek, Ali B. En die is ook gek van voetbal. Zijn WK-nummer, blijven knokken. Schepen zijn verbrand, er is geen weg terug. Ik kijk alleen vooruit, mijn broeders hebben mijn rug. Hebben maar één doel, en als een eenvoud. We verzilveren de winst, we nemen het goud. Er zijn geen hazen hier, alleen maar bazen hier. Code rood finishing me. Sydney Blue en Calendar met Together. Het is weer tijd voor de party update voor deze zaterdag 21 juni 2014. Zoals altijd beginnen even met het feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur gaan de deuren open en je mag blijven tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro en voor meer informatie check even escape.nl. En de lijn Roland Doors, Frederik Abbas, Sexy Mr. S. on Sex en eh, MC is Miss Bunty. En Raimundo, onze eigen zoon Raimundo. Die heb even een dag vrijgenomen. En het zal me niks verbazen als je hem eh, vanavond nog tegenkomt in Ibiza ergens. Dus eh, hè, je weet het niet met de man. Dat is voor vanavond in Escape in Amsterdam het feestje Brainwash. En vanavond in de Sand in Amsterdam, Funkadelic 6-year anniversary. Begint op 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 17,50 euro. En wat krijg je voor die 17,50? Don Diablo, Benny Rodriguez, Roog, Gregor Salto, de Village Brothers... Nenne de Seal en MC's Dirty Bee Dat vanavond dus in de Sand in Amsterdam. Funkadelic 6-year anniversary. En vanavond iets verder weg in Almere is al begonnen. Nu tot 4 uur vannacht het feestje Zone Invites wordt gehouden in, eh, in de club Eindelijk Weer. Tot 4 uur vannacht. Interesse 30 euro met onder andere Eric E., Funkerman, Lady Saxolot, Peter Woods, Brasco, Mouse en MC Robson de Villa. Nee, Robson de Silva moet ik zeggen. Hoe ik nou weer bij die Villa kom, hè? En vanavond in eh, Club Air hebben we het feestje Defected in the House. Begint om 11 uur, doet tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro. Voor meer informatie check even eh, defected.nl. Met onder andere FCL, Flashmob en DJ Sam Divine. En in Area 2 Moula en Julian Simmons. Dat vanavond dus in Club Air het feestje Defected in de House. En Defected is natuurlijk een, eh, oorspronkelijk een plaatlabel in Engeland. Het platenlabel in Engeland, moeten we zeggen. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint pak een beetje rond de klok van 12 uur. Doet tot 5 uur in de ochtend. En de line-up geen idee. Staat niet op de flyer, dus eh, moet je zelf maar even kijken. In ieder geval, de geruchten zijn Abstract, Irwan, Flava, Cream, Wax, Friends, Prime, Kid Q, Don Perignon, Who Great. Dat zijn de geruchten, dus ik kom je vast tegen. Want meestal als ik geruchten hoor, dan klopt dat 9 van de 10 keer eh, bijna helemaal. Niet alle DJ's kloppen dan, maar de helft komt meestal wel zeker voorbij. En vanavond in de Stalker hebben we het feestje Uncut X Chemistry Lab. Het begint om 11 uur. U tot 5 in de ochtend. Intrace 5 euro. Meer informatie check even uh, eh, clubstalker.nl. Met onder andere Mardi Gras, Caravan Man, Jilo, Ganzenvoer en... Eh, Stay True of iets dergelijks. Met allemaal puntjes boven de letters. Dus voor mij is het Zweeds of iets waar gewoon lekker naar de stal gegaan. En dan komt het allemaal goed. En voor die 5 euro kan je nooit misgrijpen. Want de muziek is bijna altijd lekker te doen. En als je nou denkt van, ik heb helemaal geen zin om zo ver weg te gaan. Ik wil het op de fiets of lopen kunnen doen. Dan blijf je gewoon in Zandvoort. Club Soho, daar is altijd wat te doen. Ik ben even aan het spitten of ik nog een flyer heb gekregen. Maar nee, ziet er triest uit. Maakt niet uit. We gaan even naar Club Soho gaan. En tot vijf uur ben je welkom met een hoop lekkere muziek. Pas van de resident DJ's. Terug naar de muziek. Geen clubmuziek, maar wel Asher. Dus samen met Rick Ross met Good Kisser. Let me see. Make happy minute worth it, baby. It's for our sugar. I done been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Make me holler and I bet a million dollars. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang. Smoking Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Uh, uh. uh, rebel without a cause. No umbrella, the money stuffed in the doors. Rodell Drive, money oldest Clive Davis. Blue paper still chasing dead faces. Dark tents, rims chopped like razors. Two mil to the side for the cases. Boss, pinky ring both hands. My squids wanna lean on a man. Peter Pan got x out the plans. Little homie still be moving like the Fed. My Spanish chick be on that telemundo pretty face she got the fattest cooler, It's kissing all on me, attention all on me. Touch a little paper, start switching all on me. I'm looking for the best kiss, best with a passport. It's time to get missing. Boss. I done been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Yeah. Make me holler and I bet a million dollars. Don't nobody kiss it like you. <laughs> Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. girl, she my hero. Get that hero, heroes. <laughs> Pay some spice ain't wanna check off either. Keep it up, we be kissing all night. Kiss it up, kiss it right, keep it up, we be kissing all night. Kiss good, kiss his eyes. keep it up. around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Made me holler and I bet a million dollars. Don't nobody kiss it like you. don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. ZFM, ZFM, ZFM's Nightwalk, Nightwalk. on it. Listen. Uh. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right, but we can do something we are tomorrow morning. Got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Timberlake met Take Back the Night. CFM Zandvoort is even tijd voor de 10 boven beste platen van de dansroep. Deze week opnieuw op 10. <laughs> Niet nieuw, maar op 10. Ja, wel nieuw in de top 10. Trade Love met Whoops. Ik kent er wel een Whoops Terrorist. Op 9 ook nieuw in de lijst Tune Brothers en Dacia Bridges met New Kind of Feeling. En op 8 blijven staan deze week DJ Dan en White Nose met Engine Number 9. En op 7 ook nieuw in de lijst Wayak met How You Dance. En op 6 een plaatsje gezakt voor Alex Matrix en Oliver met Hope. En op 5 één plaatsje gestegen voor DJ Dan en Mike Balance met Shake That. En op 4 blijven staan Hoxton Worse en Kristen Cummings met Sunrise. En op 3 Shiba San met OK. Op 2 Don Diamo, Nighttime. En deze week voor de tweede keer op één in het team bovenbeste plaat voor de dansgroep. De Basement Jack met Never Say Never, de Mark Knight remix. En als het goed is, ga die plaats straks horen bij de Global House Vibes. Dan gaan we snel verder met Philip, Avalar en E. Seno Party Down. zaterdagavond. Dance Night. Fate met Karen Lyon Jr. De MK remix. En daarvoor Philippe Avalar met de Party Down. Het eerste uurtje zit erop van de Rijnwalk. Niet getreurd zometeen. Een uur lang de Global House Vibes met DJ Mauzo. En straks in de derde uurtje wat stevige house beats met eh, DJ Charles, bekend van de Mixzone. En Radio Decibel wil meer weten over DJ Charles. Check even zijn website DJ Charles, nee, wat zeg ik, de mixzone.nl. Eh, mixzone.nl. Daar vind je alle informatie over hem. Eh, DJ Charles. En dan kun je ook de mixen downloaden.